Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij strafbare feiten komt steeds vaker discriminatie voor, zegt het Openbaar Ministerie na onderzoek. Vorig jaar was de toename 68 procent. Het gaat dan bijvoorbeeld om een geweldsdelict waarbij ook discriminerende dingen zijn geroepen. Het aantal strafbare feiten waarbij het alleen om discriminatie gaat nam juist iets af. Het aantal meldingen van discriminatie bij meldpunten nam verder toe. Vooral door een tweet van PVV-leider Wilders... waarin hij de PvdA associeert met een oudere, norskijkende vrouw met een hoofddoek. Joodse kolonisten hebben op de westelijke Jordaanoever honderden aanslagen en aanvallen gepleegd tijdens de oorlog met Iran, zegt een Israëlische mensenrechtenorganisatie. In 40 dagen tijd zouden acht Palestijnen zijn gedood. Gemiddeld waren er bijna 10 incidenten per dag, waarbij ook geregeld werd geschoten. Er lijkt beweging te zitten in de onderhandelingen over een staakt het vuren in Libanon. Het Israëlische Veiligheidskabinet praat er vanavond over. Een woordvoerder van Hezbollah zegt dat er snel een bestand kan komen. NAC Breda spant een kort geding aan om het eredivisie eredivisieduel met Go Ahead Eagles alsnog over te laten spelen. Omdat Go Ahead-speler Dean James niet speelgerechtigd was. De KNVB vindt overspelen niet nodig omdat de regels onduidelijk waren. Voetbalcommentator Arno Vermeulen legt uit waarom NAC nu naar de rechter stapt. Dat is simpel. Die staan 17e in de Eredivisie op een degradatieplek. Dus die willen graag extra punten halen door hem over te spelen als ze zouden winnen. Maar ook het doelsaldo kan cruciaal zijn en ze verloren die wedstrijd met maar liefst 6-0. Dus NAC heeft er wel baat bij om hem over te spelen. Eh, de kans dat dat gaat gebeuren lijkt mij in ieder geval nog wel heel klein. Het weer. Vanavond is het bewolkt met wat regen. Vannacht kan er ook in het oosten plaatselijk nog wat regen vallen. Het is dan rond de 7 graden. Morgen zon en wolken. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Bij temperaturen rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is nog erg druk op de wegen rond Amsterdam. Het heeft te maken met de problemen op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. De weg was dicht voor knooppunt Velsen. Inmiddels is de weg weer vrij. Voor het Velsen is de vertraging nog 20 minuten. Er staan files verder op de ring van Amsterdam.